Renate met het NOS Journaal. De twee Nederlanders die in Hongarije zijn opgepakt op verdenking van drugshandel... hebben nog geen verklaringen afgelegd. Dat zei de advocaat van Roof B. in het tv-programma Jinek. Ze zei ook dat ze de twee mannen naar Nederland probeert te halen... zodat ze in een cel hier hun proces kunnen afwachten. Atleet Roef B. werd vorige week samen met zijn jeugdvriend Gertjan N. gearresteerd op het Hongaarse popfestival Siget. Ze bleken grote hoeveelheden drugs bij zich te hebben. Volgens de Hongaarse aanklager kunnen de twee daar levenslang voor krijgen. De advocaat van Roef B. noemde die uitspraak voorbarig. De rechter heeft een streep gezet door 38 vergunningen in Limburg... in verband met de nieuwe stikstofregels. Het gaat vooral om vergunningen die al waren toegekend aan veehouderijen. De provincie Limburg moet nu alle plannen van de veehouders opnieuw in kaart brengen... en kijken of de vergunningen ook volgens de nieuwe stikstofregels kunnen worden verleend. Volgens het CBS hebben steeds meer mensen slaapproblemen. In 2018 ging het om bijna een kwart van de mensen van 25 jaar en ouder. Zo blijkt uit de gezondheidsenquête van het Statistiekbureau jaar daarvoor zei 1 op de 5 moeite te hebben met in slaap vallen of met doorslapen. Mensen die arbeidsongeschikt zijn blijken het meest te lijden onder slapeloosheid. Meer dan 80% zegt dat het het dagelijks functioneren aantast... door bijvoorbeeld concentratieproblemen, vergeetachtigheid of een slecht humeur. De lokale burgemeester van Breda heeft geschokt gereageerd... op het doodsteken van een meisje van 15. Hij noemt het vreselijk dat een meisje in de bloei van haar leven is weggerukt. Hij vindt het niet te bevatten dat de verdachte minderjarig is. De jongen van 16 meldde zich vanmiddag zelf bij de politie. Volgens omwonenden had hij een relatie met het slachtoffer. Het weer aan de kust kan nog een bui vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Overdag zijn er perioden met zon en stapelwolken. In het noorden is er kans op een bui en het wordt maximaal 21 graden.